Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De aantallen telefoontaps die per jaar worden uitgevoerd door de AIVD en de MIVD worden toch elk jaar bekendgemaakt. Dat heeft het kabinet besloten. Het gaat alleen om cijfers, niet wat er in de taps is opgevangen. In december oordeelde de Raad van State in een procedure die was aangespannen door privacyorganisatie Bits of Freedom dat er geen goede reden is voor geheimhouding. Volgens de Raad van State leveren de cijfers geen inkijk in het werk van de geheime diensten op voor kwaadwillenden, zoals de overheid aanvoerde. De uitspraak van een Indiase familierechter dat het ontvoerde meisje Insia terug moet naar haar moeder, doet haar vader af als fake news. De man zegt tegen het AD dat de rechterlijke uitspraak niet bestaat, dat het een verzinsel van de moeder is. Een rechter in India zou gisteren in India bepaald hebben dat de peuter voor 27 maart overgedragen moet zijn aan haar moeder in Nederland. Het meisje werd in september 2016 gekidnapt. Later bleek dat ze bij haar vader in Mumbai is. Een Rotterdamse jihadist is bij Verstek veroordeeld omdat hij in Syrië een leidinggevende rol had bij Al-Nusra. Een organisatie gelieerd aan Al-Qaeda. Als bewijs werden door de AIVD afgetapte telefoongesprekken met zijn familie gebruikt. Daarin was zijn stem te horen. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde hem tot zes jaar cel. Adil B. is waarschijnlijk nog in het strijdgebied en heeft gezegd dat hij nooit meer terug wil naar Nederland. In een jachthaven in IJsselstein is brand uitgebroken in een loods met boten. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Utrecht staan twee van de drie loodsen in brand... Het is volgens een woordvoerder nog niet 100% zeker dat er geen mensen binnen zijn. Rookpluimen zijn tot in de verre omtrek te zien. Volgens getuigen hangt er een sterke geur van plastic, zo schrijft RTV Utrecht. Het weer nog, geregeld zon en droog, het is een graad of 8. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag klaart het op, maar later is er ook kans op een winterse bui.